Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie looft 20.000 euro uit aan de persoon die kan vertellen waar een ontvoerde man uit Rotterdam is. Eind vorige maand liep de man van 71 van de moskee naar huis toen hij door twee mannen in een busje werd geduwd. De politie denkt dat de ontvoering te maken heeft met een ruzie tussen criminelen. Het zou volgens de Telegraaf gaan om een mislukte drugsdeal van de zoon van de ontvoerde man. De politie heeft al een man uit Zwolle opgepakt die wat met de ontvoering te maken zou hebben. In Parijs is een man overleden die op een trein was geklommen. Het gebeurde gisteravond op station Gare du Nord. De trein stond stil toen het gebeurde. De man werd geëlectrocuteerd door de bovenleiding. Het ging om een Eurostar-trein die de volgende ochtend naar Londen zou gaan. Volgens de Franse politie was het slachtoffer een migrant. Oud-premier Dries van Acht is overleden. Hij was vijf jaar lang premier van Nederland van 1977 tot 1982. De CDA-leider was in de jaren daarvoor minister van Justitie. En in die rol was hij het allergelukkigst, vertelde hij later. Ik ben liever minister van Justitie geweest in die zes jaar... dan premier in die daaropvolgende vijf jaar. Oh ja? Dat kon ik beter. Ja? Waarom kon u dat beter? Omdat dat... Dat was mijn vak als jurist? Ik was helemaal dol van dat departement. Ik hield van dat departement. Toen was het ook nog heel goed. <laughs> het ging al langer niet zo goed met Van Acht. Een paar jaar geleden kreeg hij een zware hersenbloeding. Afgelopen maandag overleed hij op een bijzondere manier... namelijk hand in hand met zijn vrouw. Het paar is inmiddels begraven. Van Acht was 93 jaar. En een mysterie in een straat in het centrum van Amsterdam. Speciale bolle stoeptegels die drugsdealers zou moeten afschrikken... zijn opeens weg. Ja, de tegels werden een tijdje terug als proef neergelegd door de gemeente. Mensen in de buurt vinden het maar een raar iets, vertelden ze eerder aan AT5. Helpt het een beetje, denkt u? Nou, weet, denk jij het? Het is belachelijk. Als ze aan die kant gaan staan of, net ernaast dan, of daarvoor... Het is meer dat mensen erover kunnen vallen. Eh, eh, dus, dus het is echt een belachelijk, belachelijk experiment. Ja, nu zijn die gekke bolle stoeptegels dus ineens weg. Het is een raadsel waar ze zijn. De gemeente Amsterdam snapt er ook niks van, want zij hebben het niet gedaan. En komen binnenkort dan ook gewoon weer nieuwe, zicht een woordvoerder. En dan nog het weer. In het noorden vallen nog een paar buien. Voor de rest blijft het droog vanmiddag. Het is tussen de 11 en 14 graden. Vanavond blijft het ook droog en dan opklaringen.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 Burgemeester Abu Taleb heeft ruim anderhalve week na de explosie in Rotterdam... een kijkje genomen op de plek. Hij sprak daar met buurtbewoners. Een op de tien Rijksambtenaren heeft afgelopen jaar te maken gehad met racisme. Dat blijkt uit een enquête onder 4500 ambtenaren. Vooral ambtenaren die buiten Europa zijn geboren... en collega's in lagere loonschalen hebben met racisme op de werkvloer te maken gehad. Veel reacties op het overlijden van oud-premier Dries van Acht. Premier Rutte noemt hem een gezicht van een tijdperk in onze parlementaire geschiedenis.